Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De man van 52 die gisteravond in Zwolle werd doodgeschoten... is waarschijnlijk de leider van een drugsbende. de krant de Stentor. De politie en de advocaat van de man kunnen het nog niet bevestigen. De omgeving van de schietpartij in Zwolle is nog afgezet. Ongeveer 10 bewoners in de buurt moesten volgens RTV Oosternacht... ergens anders dood doorbrengen. Het is nog niet duidelijk of ze vanavond naar huis kunnen. De brand in het apenverblijf van de dierentuin in Krefeld in Duitsland... is waarschijnlijk veroorzaakt door wenslampionnen. In het verblijf zijn exemplaren daarvan gevonden. De papieren lampions met een vlammetje erin zijn sinds 2009 verboden in Duitsland. Het hele gebouw brandde af. Zeker 30 dieren, waaronder orang-oetans en chimpansees, zijn dood. Het gorillaverblijf ernaast bleef gespaard. Het was een drukke en onrustige jaarwisseling in Nederland, zeggen de hulpdiensten. Waar grote incidenten waren er niet. Wel werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. De gemeente Amsterdam zegt dat de politie iets meer mensen arresteerde dan vorig jaar... en dat er wat meer geweld was tegen hulpverleners, maar cijfers zijn er nog niet. Het jongetje van drie dat twee weken geleden in Drenthe in een kanaal lag... is op oudejaarsavond overleden. Kind werd gevonden in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena... ten noorden van Assen. Zijn vader zit vast op verdenking van doodslag. De politie heeft twee jongens van 12 en 13 aangehouden... voor de brand in het flatgebouw in Arnhem. Daarbij kwamen vannacht twee leden van een gezin om het leven... nadat ze in de lift vast waren komen te zitten. Twee andere gezinsleden liggen in het ziekenhuis. De brand ontstond in de hal, waarschijnlijk door vuurwerk. Het weer grijs met op veel plaatsen hardnekkige mist... en op een paar plaatsen ook zon. Het is een graad of 6, maar in de mist blijft het rond het vriespunt. Morgen eerst zon, later meer bewolking, maar het blijft droog...